van de Putten met het NOS-journaal. In het duingebied bij Rokanje in Zuid-Holland wordt al uren gezocht naar een zwangere vrouw. Ze zou daar zijn om te bevallen. Volgens een burgernetmelding gaat het om een vrouw van 23 met bruin haar... gekleed in een grijs shirt en een zwarte broek. Ze heeft een laptop bij zich. Er wordt gezocht met paarden, drones en honden. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Kharkiv. Die stad in het noordoosten van Oekraïne ligt aan de frontlijn... en werd bestookt met geleide bommen. Volgens de autoriteiten is er zeker één dode en raakten 18 mensen gewond. De aanval op Kharkiv kwam toen reddingswerkers nog aan het zoeken waren... naar slachtoffers van de vorige Russische beschieting afgelopen nacht. Toen werden zeker drie mensen gedood en raakten 19 mensen gewond. In Passau, in het zuiden van Duitsland, is een man met zijn auto ingereden op een groep mensen op straat. Vijf mensen raakten gewond, onder wie de vrouw van de bestuurder en hun dochter van vijf. De man van 48 is aangehouden. Volgens Duitse media houdt de politie van Passau rekening met opzet. Er zou een conflict zijn over de voogdij over het kind. Het treinstation van Den Bosch is uit voorzorg een tijd dicht geweest. Een reiziger vertelde de politie dat hij in de trein drie mannen had horen praten over het plegen van een aanslag. Het treinverkeer werd stilgelegd, het perron werd ontruimd en alle passagiers werden gecontroleerd. Na een uur werden alle beperkingen op station Den Bosch opgeheven. De reiziger die de melding deed is opgepakt. Dan is weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht weer regen. En morgen eerst stevige buien met kans op onweer. Later wat vaker zon. En het wordt morgen ongeveer 15 graden.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 Als je tegenwoordig aan de jeugd vraagt... Eh, zullen we naar de discotheek gaan, dan lachen ze je uit. Maar eh, disco-muziek, jaren 70, 80, erg populair. En dat zie je nu weer helemaal terug in de house. Dus ook dit uur eh, een hoop disco-zoutjes eh, op de radio. Onderweg zometeen Doug Willis en Mike Dune met Love to Dance. Maar eerst door je Your Time Has Come. En het is een white labeltje. Hier op CFM's antwoord een hele goede avond. De Nightwalk Mainstage. Alright, you've seen it all. And you heard it all. They told you no so many times. But that didn't stop you, dude. Nah. Dust yourself off, cause it's time to get it. Come on. So rise, oh rise. It's your turn to see. The world's wide open. This is your destiny. No more holding back. No more standing still. Your time has come. Now live what you feel. what you feel. 101 Z Z Z FM FM FM FM. told you ain't nothing to it but to do it. Dance. And let's get to it. I love to dance. Come alive when you hear the vibe. Dance. Forget about your worries and your nine to five. To you did. See, we came to boogie dance. all night long to the early morning. I love to dance. I love to dance. You know how we do. Dance. Ooh. I love to dance body, go. Let's get down, shake your booty. Set your body, go. Let's get down, shake Set your body, go. Let's get down, ain't nothing to it.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 met Love to Dance. In de extended mix. CFM's antwoord, Nightwalk Mainstage. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Bij eh, Jesse J is in een vroeg stadium borstkanker vastgesteld. Kanker is in elke vorm verschrikkelijk, maar ik klamp me vast aan het woord vroeg. Vertelt de Britse zangeres op Instagram. Jesse J twijfelt over haar diagnose met het publiek te delen. Uiteindelijk besloot ze toch te doen. Delen helpt. Ik weet ook hoezeer me dat in het verleden heeft geholpen om mijn verhaal te delen met mensen eh, die, mij hun liefde en steun geven... en ook hun eigen verhalen delen. De 37-jarige zangeres wil ook haar solidariteit tonen met anderen die kanker hebben. Het breekt mijn hart dat zoveel mensen iets soortgelijks of ergens doormaken. Dat maakt me kapot. Ja, tegenwoordig eerst het, echt. Op een of andere manier, eh, ja, ook jonge mensen eh, krijgen... nou ja, dat was altijd al, maar de laatste tijd met beroemdheden hoor je dat weer heel vaak. Dan wordt het natuurlijk weer naar boven gebracht dat je eigenlijk eh, altijd kanker kan krijgen. Of je nou 20, 30, 40, 50, 60 bent of ouder. Ja, we kunnen het gewoon allemaal krijgen. Dus eh, ja, het is allemaal heel vervelend. En eh, ja, je gunt het niemand en je hoopt uiteindelijk dat het weer allemaal goed komt. dus we wensen Jesse J natuurlijk heel veel sterkte. En uh, leuke nieuws. Laura, nee, wat zeg ik? Zara Larsen. Ja, mijn bril is niet... Uh, ben mijn bril kwijt. Sarah Larsen komt naar Nederland. De Zweedse zangeres treedt op 12 november op in de Ziggo Dome in Amsterdam. maakt de concertorganisator Mojo bekend. Haar Midnight Sun Tour staat in het teken van haar komende album Midnight Sun. En de tournee, haar tournee begint op 28 eh, juni in... Eh, nee, wat zeg ik? 28 juni. 28 oktober in München. En eindigt op 28 november in Stockholm. Larsen, eh, Larsen's thuisstad waar ze dan woont. De zangeres stond vorig jaar in het Amsterdamse Avas Live... met een uitverkochte show. Dus schrijf dat op je agenda. 12 november in de Ziegeldoom in Amsterdam. Ik hoop dat je een beetje eh, begrepen hebt wat ik allemaal verteld heb. Want eh, we gaan nog even verder zoeken naar mijn bril. Want ik had mijn bril echt bij me. Maar eh, ja, zo'n leesbrilletje. Zo'n klein dingetje. Ja, je moet er eigenlijk gewoon overal eentje hebben. In je tas, in je auto, in de slaapkamer, in de huiskamer, op het toilet. Want ja, als je wat wil lezen, dan is een leesbril echt wel handig. <laughs> Zeker als je, als je een bepaalde leeftijd bent, dan kan dat toch wel eens van pas komen. voor het genoeg gelul. Terug naar de muziek. José Viles met Lift the House. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. FM. FM. FM. Walk Main Stage. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk Main Stage. muziek van de Harlem Hustlers. Samen met Woody Bianchi. Met Take Me Higher. In de Higher Dub Edit. En zoals ik al zei, de oude disco muziek komt langzaam weer een beetje terug. Als je gaat kijken wat er allemaal eh, nieuw uitgebracht wordt. Uh, daar zit allemaal een tintje, een vleugje van eh, van de oude tijd in. Dus eh, ja, op een of andere manier slaat het toch blijkbaar weer aan. En ook hoor je nog Sergeant Stick. Nee, Slick heet die man. Die man is ook al, eh, als hij überhaupt nog leeft... grote hits in de jaren 70, hier ook 80 eh, met Everybody Dance. Daar hebben ze natuurlijk weer een, nieuwe remix van gemaakt. Weer in een jasje van deze stijl. Een beetje fiets eronder gegooid. Maar uiteindelijk is het gewoon een oude, gouden, klassieke danceplaat. TVM Zandvoort, de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 7 juni. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam.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 S. Die zijn bezig op de zaks. Dus eh, vanavond dus week een beetje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we verder gaan in Amsterdam, dan komen we bij de Melkweg uit. Nu een stukje lopen, een stukje lopen. Ik zou het takje pakken. Dan komen we bij de Melkweg uit. Dat is vanavond het wekelijks feestje Encore. Dat begint rond de klok van middernacht. de tijd, 23 uur 59. En het is natuurlijk de home of hip-hop en R&B. Voor meer informatie aan elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook genoeg informatie. En de line-up is uh, Charles Ooms, Prime en Lee Nils. Vanavond dus eh, in de Melkweg het feestje Encore. En vanavond eh, in Garage Noord hebben we lentekabinet After. Het begint om rond de klok van half 12. uur tot 7 uur in de ochtend in Garage Noord. Dus op de gedempte Hamerkanaal kanaal eh, nummer 40. Voor meer informatie check uh, garage noord aan elkaar geschreven.com. En de line-up is eh, S, Candalo, Hulik 3, Bahati, Tarkov Hamad en Birdie 2 Avenue. <laughs> en dan zou je denken van de after van Lentekabinet. Nou ja, ik was, er, ik was er de hele week druk bezig met de voorbereidingen. Daar ben ik wel voor gevraagd of ik daar mee wilde helpen. Dus, eh, oftewel gewoon werken. Ja, <laughs> Het hoort er ook bij. Lentekabinet uh, eh, is twee dagen. Vandaag was Lentekabinet uh, eh, de zaterdageditie. Begon vanmiddag om 12 uur Het duurt tot eh, middernacht. En het is op recreatieschap De Twisk. Het is in Ozaan. Ja, het zit eigenlijk een paar kilometer van Amsterdam-Noord af. En, ja, leuk feestje. Jammer dat het <laughs> grootste deel van de ochtend en de nacht geregend heeft. Dus het terrein was een beetje blubberig. Maar uiteindelijk het zonnetje kwam toch tevoorschijn. En onder andere Alia, Baby Bursek, Ben Uvo, Bitterbeek, nou, te veel om op te noemen. Volgens mij ook nog maar eh, op de website zelf tot eh, dat eh, Amber Brose aanwezig was. Maar ik kan hem op deze lijst even niet terugvinden. Maar in ieder geval, check even die website. het kabinetfestival.nl. Dit is natuurlijk een lentekabinet. En dat noemen ze het kleine feestje. Met pak een beetje 15, 16.000 man. Het kleine feestje van de dekmantel. Dus als je denkt van lentekabinet. Dat is dus het kleine broertje of zusje van dekmantel. En nog een leuk feestje vandaag. Amsterdam Open Air presents Diana Dynamic Outdoor. Begonnen vandaag om 1 uur en uh, duurt tot 11 uur vanavond. En voor meer informatie Amsterdam Open Air aan elkaar geschreven. amsterdamopenair.nl En dat was uh, onder andere met Solomon, Overmono, Maupi en uh, Dear Jade. En natuurlijk nog veel meer. Zeg gewoon op de website amsterdamopenair.nl Zo, hoop sla, spla, la, Tijd voor een biertje. En ik heb nog steeds mijn leesmiddel niet gevonden, maar dat had je vast wel gebeurd. We gaan door met muziek. Dik aan je radio gekluisterd. Tallam met... Uh, Hornetron. Wanna doen in Extended Mix. En daarvoor D. Ramirez en eh, Kevin Fisher met eh, Ride That Beat in de main mix. En hebben werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... en natuurlijk op de in- en outdoor festivals. Voornamelijk nu natuurlijk outdoor festivals. Deze week op 10, Bob Sinclair met Cruel Summer, Again. Op 9, Frankie Rizzardo met Baila de Fantoom. Op 8, Lo Steppa en Capri uit de UK met Got the Funk. Op 7, Chris Lake, Abel Balder met Ease My Mind. Op 6, Prospa en Raw met This Rhythm. Op 5, Chris Lake, Savannah. Op 4, Hector Gotou en Alexander Opas met uh, El House. Op 3, ATFC en Lisa Millet en Club The Combat met Bad Habit. 2, Justin Brown, Luke Alessi in de remix van eh, Chloe Collide met The One. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. En dat is eh, Moby. Ja, Moby. Hele oude gouden klassieker. Een van mijn favorieten toen het uitkwam op het album van Moby. Samen met Blond Eilish en eh, Kika Franco met Natural Blues. De nummer 1 in de Nightwalk 10. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Thank you. en Maximilian en Wild Joker met Sun is Shining. Natuurlijk een oude gouden klassieker van Bob Marley. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage.